Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Tel Aviv hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd... voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Ze willen dat de regering een akkoord sluit met Hamas... waardoor de ongeveer 120 gijzelaars die nog in Gaza zitten naar huis kunnen. Ook eisen ze nieuwe verkiezingen. Ze hopen dat premier Netanyahu dan niet terugkeert in het kabinet. Ook in Jeruzalem, Haifa en andere steden gingen mensen de straat op. De bevrijding van de vier gijzelaars in de Gazastrook ging afgelopen dag gepaard met tientallen en mogelijk honderden doden en gewonden. Een van de ziekenhuizen in Gaza zegt dat er bijna 100 dode Palestijnen zijn binnengebracht... na de Israëlische actie in Nusayrat. De Duitse politie heeft mogelijk een terreuraanslag tijdens het EK vereideld. Volgens de krant Bild is er op het vliegveld van Keulen en Bonn... een man opgepakt die banden zou hebben met een tak van Islamitische Staat... Volgens Beeld had de man van 23 gesolliciteerd als bewaker bij het voetbaltoernooi. Bij een controle van de veiligheidsdienst viel hij door de mand. Hij zou eerder geld hebben geschonken aan ISKP. En dat is de terreurgroep die ook de aanslag op een concertzaal in Moskou heeft opgeëist. Bij de Grand Prix van Canada start Max Verstappen morgen vanaf de tweede plek. Pole position is voor George Russell van Mercedes. Verstappen en Russell reden even snel, maar omdat Russell zijn rondetijd eerder neerzette... mag hij vanaf de eerste plek beginnen. Op de Europese atletiekkampioenschappen in Rome... heeft Jorinde van Klinken haar tweede medaille veroverd. Na haar zilveren medaille gisteren voor het discuswerpen... won ze afgelopen avond zilver bij het kogelstoten. Het is voor het eerst in 46 jaar dat een atleet dat voor elkaar krijgt op een EK...